Onze correspondent in Duitsland ziet de beelden op televisie voorbij komen. En op die beelden zie je dus ja, chaos, eh, mensen in verwarring die daar rondlopen. Sommigen dragen bagage, anderen die zitten ineengezakt daar uh, op, eh, op, op het spoor. In de trein zaten ook militairen, die hebben eerste hulp verleend. Toch hebben minstens vier mensen het ongeluk niet overleefd en er zijn tientallen gewonden. In Groningen zijn meer aardbevingen dan verwacht. Dat zegt de toezichthouder die de bevingen in de gaten houdt. Er zijn nu acht geteld dit gasjaar. Dat loopt tot oktober. En er waren er zes voorspeld. Door de oorlog in Oekraïne wordt er geroepen om meer gas uit de grond te halen bij Groningen. Maar volgens de toezichthouder kan dat echt niet. Nou ja, je kunt dat gas niet veilig winnen. Op het moment dat je dat gas zou gaan winnen... dan breng je dus de mensen in Groningen in nog meer onveiligheid. Wordt de kans op zo'n zware aardbeving... waarin mensen bedolven raken onder hun eigen woning... die neemt nog weer verder toe. Het is de vierde keer op rij dat er meer bevingen waren dan verwacht. De kans is groot dat je ergens met de auto stilstaat, want het is hartstikke druk op de weg. Inmiddels staat er ruim 800 kilometer file. Het is druk op de weg naar de Veluwe. En ook op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem staat het helemaal vast. Dat heeft te maken met het Pinksterweekend. Veel mensen gaan er een lang weekend tussenuit. Tom Dumoulin stopt met wielrennen, laat hij op Instagram weten. Hij is nu 31 jaar en merkt dat het fietsen te zwaar wordt. Bij de Giro d'Italia vorige maand fietste hij nog goed, zegt wielercommentator Gio Lippens. En iedereen dacht van kijk, als hij zo op de fiets zit, ja, dan kan hij nog jaren door. Eh, maar ja, dan hoorde je weer een paar dagen later dat hij afstapte. En dan zag je weer een gebroken man eh, aan de finish of, of bij de bus staan. En dan denk je echt van ja, dit kan niet zo lang doorgaan. Dumoulin won vijf jaar geleden de Giro en haalde bij de Olympische Spelen vorig jaar een zilveren medaille binnen. Het weer zonnig en dat is het morgen ook. Dan blijft het tot in de avond overal droog. Dan maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is een drukke avondspit. Dat heeft alles te maken met het weekend. Er zit veel recreatieverkeer op de weg. Er staat ruim 120 kilometer file. Ik noem de files met meer dan een kwartier vertraging. Die staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer 8 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Een kwartier extra voor de A10, Knopende de Nieuwe Meer richting knopend Watergraasmeer. Tussen Amsterdam Hemhavens en de Zeeburgertunnel een kwartier vertraging.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 You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues.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 Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Never cross and they got my attention. You're my, my, my, superstar. Keep showing me moves that are you you're teasing my imagination.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 De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was mean Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbij zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 De KLM schrapt dit Pinksterweekend tot 50 vluchten per dag vanwege de verwachte drukte op Schiphol. Er is te weinig personeel om het normale aantal vluchten te verwerken. Passagiers worden omgeboekt. Het aantal aardbevingen in Groningen is hoger dan verwacht, meldt het staatstoezicht op de mijnen. Voor het lopende gasjaar werd gerekend op 6 bevingen, zwaarder dan 1,5. Het zijn er tot nu toe 8. De kinderbijslag gaat de komende jaren omhoog. Aanleiding voor het kabinetsbesluit zijn de fors gestegen prijzen. Gezinnen hebben het daardoor zwaar.